Later op de dag gaat het harder sneeuwen. Door de combinatie van sneeuw en wind kan stuifsneeuw ontstaan. En dat kan voor het verkeer slecht zicht opleveren. Op het IJsselmeer wordt in konvooi gevaren. Vanochtend vertrok vanuit Lemmer een konvooi van zes schepen achter twee ijsbrekers en vanuit Amsterdam een konvooi met vier schepen. Ze doen naar verwachting vijf uur over de tocht. Voor de rest van het IJsselmeer en het Markermeer geldt een vaarverbod. In Duitsland en het noordwesten van Frankrijk leidt het weer ook tot problemen. De luchthaven van Toulouse is dicht. Op het vliegveld Charles de Gaulle in, bij Parijs is een kwart van de vluchten uitgevallen. En ook op de luchthaven van Frankfurt zijn vluchten geannuleerd. Steeds meer kleine zelfstandigen komen door de financiële crisis in problemen en kloppen voor hulp aan bij de voedselbanken. Volgens de Voedselbank Nederland gaat het wekelijks om tientallen mensen. De voedselbanken geven gratis levensmiddelen. De inkomsten van veel kleine zelfstandigen zijn de laatste maanden zo sterk gedaald dat ze te weinig geld overhouden voor eten en drinken. Het probleem doet zich vooral voor in de Randstad. Er zijn mogelijk videobeelden opgedoken van de Jordaanse dubbelspion die in Afghanistan agenten van de CIA opblies. Bij de zelfmoedaanslag vielen acht doden. Aanvankelijk werd gemeld dat de dader een Afghaanse militair was. Later bleek het een Jordaanse geheim agent te zijn die in feite werkte voor Al-Qaeda. De Pakistaanse en Arabische televisie hebben nu beelden uitgezonden van een man die volgens hen de dader is. In het filmpje zegt hij dat hij wraak gaat nemen voor de dood van de Pakistaanse Taliban-leider Meshoud. Het weer. In het hele land geregeld lichte sneeuw.